Thank skies look gray fortune cries nay, nay. on your smile so sweet, so tender. When at first your kiss I decline on the line Concentrate on You. Ja, daar luisteraars, samen met eh, Diana Reeves zitten we weer in het tweede uur ZFM Jazz. Ja, jammer genoeg eh, geen, geen nieuws en geen, eh, geen reclame. Dus we hebben, Hans en ik hebben gewoon doorgedraaid. En dan heb ik het over Hans Rijmers en Hans Sandbergen... die vanmorgen met veel plezier dit programma voor u, luisteraars, presenteren. Ja, Diana Reeves. Ik kwam er tegen tijdens het opruimen van mijn platenkast. En toen dacht ik, hey, deze fantastische Amerikaanse zangeres, die heb ik ook nog. En eh, ja, eigenlijk weinig gedraaid. Ik heb nog een tweede cd ook van haar. En dat is That Day, Diana Reeves. the door Let's do what we did When we did it before If you got the time I've got the way Let's do what we did When we did when we did it the time Cause I'm really quite a witch If we do it once a month We can do Diana Rees in het prachtige Dat Day uit haar cd Music for Lovers. Hans, wat heb jij neergelegd? Ik heb een opstapje naar eh, volgende week. Lijkt me een in heel goed idee. Ja. Dus daar ligt nu een uh, zilveren schijfje in de schuiflade mhm. van Johan Clement. Heel goed. Met Jeroen de Rijk, percussie, Erik Timmermans en Frits Landersbergen. Eh kan ik daar gelijk even bij vertellen dat volgende week eh, wij een eh, hele bijzondere drummer hebben. In plaats van eh, Frits Landersbergen of mm-hmm. Erik Koger of mm-hmm. Joost, noem maar op. En dat is, een, dat is toch wel een buitengewoon talent. En, wie heb je? Wie heb je... Nou, dat is Joost Kesselaar. Joost Kesselaar. Ja. Is hij wel eens geweest? Nee, nee. nee, nooit geweest. Maar dat maakt het ook, daarom ben ik er ook wel blij om. Mm eh, iets, doen wat, wat, wat weer bijzonder is. Dat, dat, dat is belangrijk. Is in 1996 afgestudeerd aan het conservatorium in, eh, in Den Haag. En daarna, en dat vind ik er wel weer bijzonder, op een uitnodiging van eh, Jeff Hamilton, dat is de vaste drummer van Oscar Peterson, is hij uitgenodigd om in Los Angeles en New York te komen studeren. Hey. En dat een eer. Ja, maar dan, dan heb je wel laten blijken dat je, dat je weet hoe je een beetje stokken op de pot en de padden moet slaan. Ja. En, en ja, dat, dat, dat soort talenten kunnen we niet genoeg hebben. En maar goed, die is al aanstaande zondag. Die is er aanstaande zondag. Eh, en de man heeft gespeeld met uh, Toon Roos en Clark Terry en Benny Bailey en Jesse van Ruler. En, nou, niet de minste dus. Nee, absoluut niet, absoluut niet. Maar dit nummer wat we nu gaan horen, ja, dat is dat toch wel weer leuk hoor. En uh, Johan is toch een uh, pianist, vind ik. Absoluut, absoluut. daar hebben we ook niet zoveel discussie over. En... Ze hebben trouwens eh, hele mooie cd's gemaakt. Jammer genoeg niet zoveel, maar ik geloof een stuk of nou, er komt er, er eh, komt er binnenkort weer een. Nee, hey, dat is heel ja. goed. Nee, ze zijn bezig met, eh, met de opnames. Of die zijn al klaar en het wordt nu gemixt. Of whatever. Maar het, het schiet aardig op. Dus dat zal binnenkort wel eh, gebeuren. Ben benieuwd. Ik zal het, zal een beetje Oscar Peterson-achtig worden. Want daar hebben ze toen het programma over gemaakt. En, en, en waar ze nog steeds mee toeren. Nou, dit, wat we nu naar gaan luisteren. Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal. Kunnen we ook feilloos meezingen van uh, Domino. Blueberry Hill. Maar daar heeft Johan toch wel een, een mooi Jazz kleurtje aangegeven. we eh, we gaan luisteren. Laten we dat maar doen. and know the words that are on your mind mirror broken too, but the edges were too sharp to glue I am not the one to blame No, I'm not speak up for me I will stand up, speak up for me Stand up, speak up, I'll speak for me I will stand up, speak up for me girl, when you grow up You choose for yourself You not the one to blame No, you're not the one to blame I'll stand up, speak up, speak out for you I will stand up, speak out for you I'll stand up, speak up, speak out for you I will stand up, speak out for you out for me Baby, stand up, speak out for me Oh, stand up, speak out, speak out for me Stand up, speak out for me Hey, yeah, yeah Stand up, speak out, speak out for you Please, babe, stand up, speak out for you every is Ruben Heijn. Ruben Heijn. Ja, eigenlijk net zo'n talent als een paar aantal jaren geleden Wouter Hamel. Mhm. Eh, nu Ruben Heijn. En we doen ons uiterste best om die naar de krocht te krijgen. In het volgende seizoen. In het volgende seizoen. En ik hoop dat dat lukt dan moet hij eventjes eh, niet zo vreselijk beroemd worden als waar hij nu mee <laughs> bezig is. Want moet ook, we moeten het ook nog allemaal kunnen betalen. Ja, precies. Maar er zijn wel weer wat ingangen via de muzikanten. Dus we gaan proberen om dat, eh, of, dat, of dat lukt, of dat in eh, de agendas allemaal past. Want hij is erg druk. Speelt ook erg goed piano. Dus ja, ik, nou, Johan, Johan Clement kan dan ook eventjes... Ja. Nou, ik ben benieuwd. gaan zitten. Goed Hans, wat gaan we volgende week doen? Uh, Jacco Griekspoor, vibrafoon. En dat is toch wel een heel bijzonder talent. Eh, uiteraard ook uh, conservatorium, hè, zoals... Mhm. zoals haast iedereen eigenlijk. Ja, ja. in feite wel, in feite wel. Maar je kan wel afstuderen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Maar dan moet je ook nog wel wat ingangen hebben en voldoende talent hebben om met de grote mee te mogen spelen. Absoluut. Nou, <clears throat> dat is Jacco Griekspoor gelukt. Want hij heeft dan toch gespeeld met David Liepen en Benny Bailey en John Engels en Jarmo Hogendijk en Rob van Bavel. En ja, dat zijn, eh, dat zijn toch heren die iemand niet zomaar mee laten spelen. Tenzij ze een heleboel geld meebrengen omdat ze een cd willen maken en de grote namen eh, willen hebben. want ook die voorbeelden zijn er. Ja, die hebben we ook wel gehad in de krocht. Ja, daar hebben we er eentje van gehad. Eh, dat, dat, was ook, dat, was ook, de enige misser in, in die negen seizoenen tot nu toe. Maar dat gaan we nu niet meer meemaken. Eén, keer, één keer is eigenlijk al één keer te veel. Maar hij heeft onder andere getoerd door, door Polen, Rusland, Estland, Letland, Litouwen, Finland, Zweden. Kortom, dat hele, dat hele gebied. En eh, laten we ons niet vergissen, dat zijn klein, geen kleine jazzgebieden. Dat klinkt wel zo, maar, dat is, maar dat niet. is niet zo. Nee. Eh, eh, dat moeten we vooral niet onderschatten. Maar goed, hij komt dus ook in de krocht. Ja, en hij heeft een, eh, ja, zondag. Hij heeft, ja, hij heeft onder andere een cd gemaakt met eh, eh, Peter Beets, Frans Vergeest en Floris Jansen. Oh. nou, dat zijn Misschien heeft hij hem bij zich dan... Ik, ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Maar Hans, volgende week. Helaas kan, ik, helaas kan ik even niets van hem laten horen door het technisch mankement. Ja. Dat is jammer. Niets aan te doen. Maar het speelt formidabel goed. Ga Hoe laat beginnen we volgende week weer? We beginnen om, om half drie. Mm eh, dus kwart voor twee, twee uur eh, kan iedereen er binnen lopen en... Eh, Neemt een kopje, koffie. of wat anders mee naar binnen nemen, dat maakt niet uit. En de entree is nog steeds 15 euro. Nou, en voor niks. De, de studenten voor zover eh, aanwezig. Of een goed verhaal hebben nog nou, steeds, dus nog steeds 8 euro. Dus wij mogen voor een... Eh, dus iedereen komt gewoon voor 15 euro naar binnen. Want we, worden zeer kritisch ten aanzien van de verhalen. Ja. ja. goed. Nou, prima Hans. Dan gaan we dus daarnaar eh, volgende week in ieder geval uh, daarnaar met grote getalen naartoe. En in ieder geval naar het fantastische vibrafoonspel en de, de nieuwe drummer die je eh, vertelde, gaan we luisteren natuurlijk. Ja, dus de, twee eh, voor de prijs van één eigenlijk. Nou, lijkt me hartstikke goed. Goed, we hebben nog een, eh, nog, een, nog een half uurtje te gaan. En we hebben alle twee nog een stapel cd's hier op de tafel liggen. Ehm, ik kwam tegen weer een prachtige cd toen ik mijn kast aan het opruimen was. En dat is 25 jaar Tros Session, het welbekende programma en dan kom je al gauw met een nieuw concert Big Band. Met van eh, Henk Meut Geert. Voortreffelijk orkestleider, voortreffelijk orkest. En, eh, dat is later de, het, concert, het eh, jazzorkest van het Concertgebouw geworden. Dat klopt, maar goed, we hebben het hier... ja. ja. <laughs> goed, ik heb, ik heb twee cd's van deze schitterende band meegenomen. En ik wil een stuk big band meegenomen. En ik wil een stuk draaien waarin, we hadden het straks over Georgie Fame... Nou, die zingt dit nummer en dat heet The Sessions. Luister u naar de Nieuw Concert Big Band onder leiding van Henk Meutgeert. So just call everyone Tell one to listen Join in the fun Lighten up and listen Cats are really swinging And the band is out of sight In a famous cafe Out of town a little way swear I give a little cheer for the band as they blow on a stage Goodbye to all of your blues Tune into the session Just kick off your shoes and listen to the lesson has been blue on the stage. Say goodbye to your blues. And tune into the session. Just kick off your shoes and listen to the lesson. We aim to have party, even though you're on the go. Just tune into the radio. the session tonight. Loud never planned to motor west I travel my way Take that highway, that's the best Get your kicks On Route 66 Well, it winds From Chicago to L.A. Oh Ja, ik kon niet nalaten nog een, eh, nog een stukje van het uh, eh, nieuw concert Big Band met uh, onder leiding van Henk Meutgeur te laten horen. En dit was natuurlijk het ooit door Jerome Kern geschreven All the Things You Are in een prachtig arrangement van, van Henk zelf. Schitterende muziek op deze Big Band. Hans, we hebben nog een, een 20 minuten. Wat gaan, wat gaan we nog doen? Wat heb jij nog neergelegd? Nou, ik heb Oscar Pietersen, die heeft natuurlijk in allerlei uh, bezettingen gespeeld. In allerlei trio-formaties gespeeld. Maar de, eh, eh, de meest beroemde is toch wel degene met Ray Brown op bas. Absoluut, ja, ja, en met Ed Thickpen op, op drums. Later heeft hij ook nog fantastische praten gemaakt met Niels Henning Ørsted Pedersen. Fantastisch, ja. Geweldige ja, bassist. Maar dit is, dit is toch een beetje de, de, de, de oer het oertrio. 1961, eh, compositie van Benny Golson, Whisper Not. my old tuxedo breast. got a sew button on my vest, cause tonight I gotta look my best. Lulu's back in town. Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my pants, all my blondes and you till the mailman not to call. I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. -ba luisteraars, na, eh, na wat eh, problemen met eh, de vorige cd, die startte, stopte, startte, stopte, ja, moest ik razendsnel een andere cd opzetten. En dat was natuurlijk Lulu's Back in Town. Schitterend gezongen door John Pizzarelli, die ook de gitaar bespeelt. En dit was eigenlijk een beetje een ode aan de pianist, een paar weken geleden overleden. De Engels-Amerikaanse pianist George Shearing veel, veel, heel veel muziek gemaakt en met heel veel mensen gespeeld. En eh, dit was een quintet, waarin onder andere zat Ted Pitsaker op de vibrafoon, Rex Swiger op de gitaar, Neil Swanson op de bas en Dennis Makerill op de drums. En als gast hadden ze John Pizzarelli, die het bekende lied zong, Looders Back in Town. Ja, George Shearing is dus naar de Evere jachtvelden en... Eh, schitterende muziek gemaakt. En dan kom je natuurlijk al gauw bij zijn meest bekende song ooit geschreven voor een plaatselijk radiostation. Namelijk Lullaby of Birdland. George Shearing. Eh, dit is een swingend einde van eh, twee uur, zonder nieuws, zonder reclame. Hoe komen we aan zo'n mazzel? Maar wel met een keur van informatie over jazz, Hans. Absoluut, en daar gaat het om. Dat nieuws kun je de hele dag nog horen. Ja. Dus de, de, qua prioriteiten was dit geweldig. Eh, het zal door de zomertijd komen. Ik hoop dat het de volgende keer weer zomertijd is. Het zal een beetje lastig worden ergens midden in juli. Maar dat moet te regelen zijn. Maar dit is, eh, dit is helemaal goed. En de eindigen hier met, uh, met Splanky van, eh, van Count Basie. En dat komt van de cd. Ja, het is te erg voor woorden. En ik durf het eigenlijk niet eens te zeggen.